Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Vorige week zijn er voor het eerst in vijf maanden net zoveel mensen overleden... als in een vergelijkbare periode zonder corona. Volgens het CBS waren er zo'n 3400 sterfgevallen. Ook vorig jaar waren er na een periode van oversterfte juist lagere sterftecijfers. Door de coronacrisis waren kwetsbaren eerder overleden dan ze anders hadden gedaan. Of dat nu ook het geval is, is onduidelijk. Curaçao wil volgende week woensdag beginnen met het vaccineren tegen corona. Wel zijn er zorgen over mensen die de prik weigeren. De leider van een kleine oppositiepartij in het parlement raadde de bevolking deze week af om zich te laten vaccineren. Volgens hem is het beter om water met citroen te drinken en aspirine te slikken. De minister van Gezondheid van Curaçao noemt het een erg onverantwoorde oproep. Ze wil met voorlichting de vaccinatieangst bij de bevolking wegnemen. In Spaanse steden zijn gisteravond voor de derde dag op rij rellen uitgebroken. Mensen gingen de straat op in onder meer Barcelona en Valencia... omdat ze willen dat de rapper Pablo Azel wordt vrijgelaten. Hij is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme. In beide steden zijn gisteren in totaal 16 mensen opgepakt en 4 gewond geraakt. Veel minder dan bij de rellen een dag eerder. Ajax heeft in de tweede ronde van de Europa League in Frankrijk met 2-1 gewonnen van Lille. Beide doelpunten van de Amsterdammers vielen in de laatste minuten van de wedstrijd... door Tadic uit een penalty en twee minuten later door Broby. PSV verloor in Griekenland met 4-2 van Olympiakos. Bij rust stond het al 3-2 en zeven minuten voor tijd maakten de Grieken het laatste doelpunt. De returnwedstrijden in Amsterdam en Eindhoven zijn volgende week donderdag. Het weer nog brede opklaringen vannacht, waardoor het in het binnenland kan afkoelen tot tegen het vriespunt. Daar is ook een kleine kans op gladheid. Overdag wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog.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 Showing up. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Love is bad. so bored, I'm starting to realize that all the boys I find are all trouble. I told my mother, she said, Go get your glass full.